uur. Citydijkers met het NOS Journaal. Er komt meer beveiliging en toezicht op de plekken in Rotterdam... die de afgelopen weken doelwit waren van explosies. Het heeft de gemeente besloten in overleg met de politie. Vannacht nog ging er een explosief af bij een winkel aan de Krooswijkse weg. Dat was al de vierde ontploffing deze week in Rotterdam-Noord. Maar ook op andere plekken waren er incidenten. In totaal waren er dit jaar al zo'n 50 explosies bij woningen en bedrijfspanden. Het zou te maken hebben met drugs. Het laatste Nederlandse militaire vliegtuig met evacuees uit Soudaan is geland op vliegbasis Eindhoven. Ook de Nederlandse ambassadeur zat aan boord. De meeste Nederlanders van wie bekend was dat ze in Soudaan zaten... hebben het land nu verlaten. In totaal zijn 160 Nederlanders geëvacueerd. De strijd in Soudaan tussen het leger en een paramilitaire groep begon twee weken geleden... en gaat nog altijd door... De partijen hadden wel een wapenstilstand afgesproken... die vanaf morgen nog eens met drie dagen wordt verlengd. Maar ondertussen wordt er toch verder gevochten. De Russische onderminister van Defensie is ontslagen. Hij was verantwoordelijk voor het bevoorraden van het leger. Het hoofd van het Russische huurlingenleger Wagner dreigde gisteren al een deel van zijn troepen terug te trekken uit de Oekraïnse stad Bakhmut, omdat het Russische leger te weinig munitie zou leveren. Bij een ongeluk met een zweefvliegtuig bij Arnhem is een vrouw om het leven gekomen. zoals was de piloot, verder zat er niemand in. Bij Dalfsen moest gisteren een zweefvliegtuig een voorzorgslanding maken in een weiland. Daarbij raakte niemand gewond. Het weer, zon en stapelwolken. Vanavond en vannacht is het droog en koelt het af naar een graad of 6. Morgen meer bewolking en in het binnenland een regen- of onweersbui. Eerst wordt het 14 tot 19 graden, maar later op de dag wordt het frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd veel problemen op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Bij Breukelen is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Hou rekening met extra reistijd. Je moet namelijk omrijden via Hilversum. Over de A12, de A27 en de A1. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 I'm better than that. I'm not gonna blast you on the radio. I'm better than that. I'm not gonna lie to you and your family. Up. I'm better than that. I'm not gonna hate you in the magazine. I'm better than that.